yourself like in the song, remember? If you love somebody, set them free. My that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine.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 De protesten in Libië zijn al dagen aan de gang. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International kwamen donderdag zeker 43 betogers om het leven. De protesten zijn gericht tegen het regime van de Libische leider Gaddafi en worden door de oproerpolitie hardhandig neergeslagen. In het noorden van Afghanistan zijn drie Duitse militairen doodgeschoten door een Afghaanse collega. Dat gebeurde gisteren in de provincie Baghlan, een buurprovincie van Kunduz. De militairen kwamen na een gezamenlijke patrouille juist terug bij hun kamp toen de Afghaan plotseling om zich heen begon te schieten. Negen Duitsers werden geraakt, van wie er drie in de loop van de dag overleden. Twee anderen zijn nog in levensgevaar. De Afghaan werd tijdens zijn actie doodgeschoten. Het was de zwaarste aanslag op de Duitse troepen in Afghanistan in bijna een jaar. Later op de dag was er ook een aanslag in de provincie Kunduz. Daarbij raakten vier Duitsers licht gewond. Minister Opstelten ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. Dit gaat niet gebeuren, zei Opstelte op tv bij Pauw en Witteman. Wilders zei woensdag in het programma Uitgesproken WNL... dat rechters niet meer voor het leven moeten worden benoemd. Hij vindt dat elke vijf of zes jaar moet worden getoetst... of ze wel zwaar genoeg straffen. Wilders vroeg het kabinet om dat te regelen... maar Opstelte wijst het idee resoluut van de hand. Gelukkig leven we in een land met scheiding der machten, zegt hij. En daar horen onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd weer, vannacht veel bewolking, minimaal rond het vriespunt.